4 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. CDA-kamerlid Pieter Omzicht wil van het partijbestuur opheldering... over de gang van zaken bij de stemming voor het CDA-lijsttrekkerschap. Omzicht werd bij de interne verkiezing vorige maand... nipt verslagen door Hugo de Jonge. Deze week werd duidelijk dat bij het CDA zes meldingen zijn binnengekomen... van leden bij wie het misging. Zo kreeg de vrouw van Omzicht het bericht dat ze had gestemd op Hugo de Jonge. Het CDA liet eerder deze week weten dat al tijdens de looptijd van de verkiezingen is onderzocht of er fouten zijn gemaakt. Dat bleek niet zo te zijn. In Den Haag is de politie in actie gekomen bij een demonstratie tegen de coronamaatregelen. Bij het gebouw van de Tweede Kamer, rond het Binnenhof en op het plein is veel politie op de been om de betogers tegen te houden. Het gaat naar schatting om zo'n 40 demonstranten van de actiegroep Viruswaarheid. En de politie heeft een man van 33 uit Helmond en een man van 22 uit Nieuwbuinen opgepakt... omdat ze lid zouden zijn van een cyberbende. Ze deden zich voor als bankmedewerkers en hebben meer dan 200 mensen opgelicht. De verdachte adviseerde hun slachtoffers om geld over te maken naar een andere bankrekening... omdat hun lopende rekening risico liep om gehackt te worden. Het geld werd vervolgens weggesluist. Het ging om bedragen tussen 10.000 en 100.000 euro. Ze maakten zo zeker 4 miljoen euro buit. En de penningmeester van het Sinterklaascomité in IJmuiden heeft geld gestolen van het comité. Hij nam meerdere malen een groot bedrag op van de rekening van de stichting. De fraude kwam aan het licht bij de jaarlijkse kascontrole. Het gaat om de reserves die worden ingezet voor de intocht als er niet genoeg geld is opgehaald bij sponsoren. De stichting heeft maatregelen genomen om fraude in de toekomst te voorkomen. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt bij 26 tot 32 graden. Later vandaag kan lokaal een pittige regen- of onweersbui vallen... met kans op hagel en zware windstoten.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 Cause everywhere I go, you'll be my home. love to go. No matter where I go, you'll be my home. I love to go. right there. And he's right there, right there. I'm right there, right there. I, I, I wanna go.